Jeroen van Kam met het NOS De kansspelautoriteit let voor en tijdens het WK voetbal extra op online wetkantoren die in Nederland illegaal sportweddenschappen aanbieden. Autoriteit is er vooral op uit om aanbieders op te sporen die ook kinderen laten wedden. Meedoen aan loterijen en weddenschappen mag pas vanaf 18 jaar. Als een goksite toch minderjarige klanten heeft, kan de site maximaal 810.000 euro boete krijgen. De minderjarige gokkers worden zelf niet beboet. De parachutiste die zaterdag bij een mislukte sprong op het vliegveld Teugen zwaar gewond raakte is overleden. Het Nationaal Paracentrum Teugen heeft dat bevestigd. De vrouw van 19 uit Hilversum landde op een andere plek dan de bedoeling was. Haar parachute ging wel open, maar ze kwam hard op de grond terecht. Het ongeluk wordt onderzocht. Vlaanderen heeft plannen om de vervuiling van de Schelde aan te pakken. Op acht plaatsen moeten installaties worden geplaatst die het plastic uit het rivierwater halen. De scheepvaart mag geen last van de installaties hebben. Volgend voorjaar moet er in de Schelde een proef met zulke afvalvangers beginnen. In de Seine in Parijs zijn al zulke vangers, net als in Baltimore in de Verenigde Staten. Een proef met eilandjes van kunststof waar vogels op kunnen broeden in Zeeland is een succes. De proef begon twee jaar geleden omdat het voor veel vogels steeds moeilijker wordt om een plek te vinden. In recreatiegebieden zijn vaak te veel mensen en bovendien worden de nesten vaak geroofd door vossen en ratten. Het eerste eiland werd twee jaar geleden geplaatst. Daar zitten nu voor het derde jaar op rij zo'n 100 broedparen. Het weer, veel zon, maar hier en daar is het, is het ook bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten is later vandaag kans op een stevige regen- of onweersbui. Op de Wadden is het 17 en in Limburg 24 graden. Morgen is er meer bewolking, valt er soms een bui en is het iets koeler.